De demonstranten werden daarna officieel gewaarschuwd dat wie zich blijft verzetten wordt gearresteerd. Leiders van de protestbeweging hebben actievoerders gevraagd tot het laatste blijven zitten, maar riepen mensen ook op zich niet te verzetten. De demonstranten eisen dat China zich houdt aan afspraken over vrije verkiezingen in de stad. Maar Peking wil zelf de kandidaten bepalen. De Amerikaanse oud-vicepresident Cheney heeft fel gereageerd op een rapport over CIA-marteling. Volgens hem staat het rapport van een senaatscommissie vol met onzin. Cheney staat bekend als een vervent voorstander van een harde lijn tegen vijanden van de VS. Het rapport over de vrede verhoormethode van de CIA brengt daar geen verandering in. Volgens hem is het dankzij die methode gelukt om de terroristen op te pakken die verantwoordelijk waren voor de aanslagen op 11 september. Cheney zegt dat het Witte Huis volledig werd ingelicht door de CIA. In Amsterdam is een man om het leven gekomen bij een bizar ongeluk. De voetganger werd in Amsterdam-Zuidoost geraakt door een geparkeerde auto. Rond 11 uur gisteravond verloor een passerende automobilist de macht over het stuur en botste tegen de geparkeerde auto. Die schoot daardoor de stoep op en raakte de man, die ter plekke overleed. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet vrijgegeven. Het weer, er vallen een paar buien, mogelijk met onweer. En aan de kust komen zware windstoten voor. Overdag is het wisselvallig, met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Aan zee is het stormachtig. Het wordt